Overigens zegt het team van Trump dat de strateeg niet namens Trump spreekt. Bij de hit- en runacties na de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv... is tot nu toe niemand gearresteerd, zegt het Openbaar Ministerie tegen het ANP. De gewelddadigheden in de nacht van donderdag op vrijdag... waren gericht tegen Israëliërs. Eerder die avond werden 62 mensen aangehouden. Vier zitten nog vast. Het is opvallend rustig bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Sinds woensdag hoeven asielzoekers niet meer te worden overgebracht naar noodopvanglocaties in de buurt, meldt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. In het aanmeldcentrum is ruimte voor maximaal 2000 mensen. De afgelopen jaren werd dat aantal vrijwel voortdurend overschreden. Eerder bleek al dat er op dit moment relatief weinig asielzoekers naar Nederland komen. Bovendien is bij het evenemententerrein van Walibi in Biddinghuizen... een noodopvang met plek voor 1450 mensen heropend. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle thuis met 3-1 gewonnen van Fortuna Sittard. Fortuna kwam in de eerste helft op voorsprong, maar PEC wist dat ruimschoots om te buigen. En het weer vanavond en vannacht bewolkt.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 ik weet het niet, het is gewoon een fantastische plaat. Je hoort de muziek van Crazy Pizza met Soul Cool. Onderweg zometeen, Beautiful People. Marie Sergio van met Groovy Theme. Je hoort het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond, de Nightwalk Mainstage. Jouw warming-up voor jouw stapavond. Nightwalk main stage. Your host on the Nightwalk main stage, DJ Mario Zanfort. Uh, uh, uh, what, what, what, what? on your mark, ready, set, let's go. Dance floor, I know you know I go psycho when my new joint hits. Just can't sit, gotta get jiggy with it. Ooh, that's it. Now, honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eye. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing the kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick as a guy, rock from Cuba to Cuba. I just bite it. It's for the look, I don't light it. Ill way to hand on the air stay off play. my favorite DJ, David May, from around the way. Hello, Big Snoop Dogg. Get jiggy with it. Somebody roll up some of that sticky, icky, icky. Yeah. What you smoking on? Ja, dat was muziek van David May. Samen met de eh, Snoop Dogg. Getting Jiggy With It. Natuurlijk een oude plaat van eh, Will Smith, hè. Die een nieuw jasje is gestoken. Hij wordt elk jaar in een nieuw jasje gestoken. Ook deze plaat, nou, ja, elk jaar is een beetje overdreven. Maar best wel regelmatig. Eh, elk jaar kom ik weer een versie van, de, van deze plaat tegen. Zie je, we hebben voor de Nightwalk. Beetje shownieuws voor je. Beyoncé, die maakt de komende Grammy Awards. dat is in februari deze kans op, eh, op de prijs. De Amerikaanse zangeres is elf keer genomineerd. Beyoncé eh, won vorig jaar ook een aantal prijzen... waardoor ze het eh, record voor de meeste Grammys op haar naam heeft. In totaal heeft de zangeres tijdens haar muzikale carrière... al 32 beeldjes mee naar huis genomen. Dus ik denk dat ze daar... hè, ze zijn zo rijk dat ze daar gewoon een extra kamer voor hebben en waarschijnlijk heeft hij gewoon de naam... Eh, eh, ja, geef het uh, beest de naam Grammy Awards Room of zo. Dus, maar ja, ze maakt dus dit jaar weer kans om... Hè, onder andere categorie Album van het jaar... Cowboy Carter en Song van het jaar Texas Hold'em. Dus ja, we zijn benieuwd. We gaan het allemaal afwachten. En Ariana Grande, die kennen we natuurlijk allemaal van de muziek. Maar wil zich de komende jaren meer richten op het act de zangeres gaat het daarom op muzikaal gebied iets rustiger aandoen, vertelt ze in een podcast. Ik ga iets heel eens doen dat mijn fans de stuipen op het lijf zal jagen, zegt ze. De 31-jarige uh, eh, Ariana Grande. Ik zal altijd popmuziek blijven maken, ik zal altijd blijven optreden, dat beloof ik. Maar ik zie mezelf dat in de komende 10 jaar niet doen de maat waarin ik het, het afgelopen, eh, de afgelopen tien jaar heb gedaan. Dus eh, de zangeres en actrice is vanaf 5 december als, het, eh, als de goede heks Glinda te zien in de musicalfilm Wicked. En juist door die film denkt Grande die haar carrière ooit, die haar carrière ooit als 15-jarige begon in het theater... dat zich in de toekomst minder op het maken van muziek zal focussen. Nou ja, ik heb, als je kinderen hebt, dan, dan kom je haar regelmatig tegen Ariana Grande... in heel veel kinderseries, kindersoaps moet je het eigenlijk zeggen. Dus ja, en haar stem is natuurlijk... ja, het is ze kennen, als ze praten, kennen ze zich voordoen als een kind van, eh, van 6, van 12, van 20. Het maakt niet uit, maar ja, ze hebben een hele aparte, uh, ja, beetje kinderlijke stem. Maar wel grappig natuurlijk. Dus uh, voorlopig eventjes meer op de, in de film en het theater dan op het podium. Maar hè, we gaan het allemaal meemaken. En eh, Quincy Jones die is eh, afgelopen zondag eh, op 91-jarige leeftijd overleden. De jazzmuzikant en muziekproducer is onder meer bekend om zijn samenwerking met Michael Jackson. De Amerikaan won in totaal 28 Grammys. Waarschijnlijk voor jouw tijd, maar ja, als je een beetje kijkt naar de zien... heel veel platen die, zijn onder andere geproduceerd door Quincy Jones. Dus als ik er weer eentje draai voor je en hij heeft ermee te maken... hebben geproduceerd, of in ieder geval ze hebben zij samples gebruikt... dan ga ik, ga ik het je zeker even laten weten. Zie je, we hebben zo wat ik veel te veel. Zaterdagavond, begin van jouw stapavond. Raffaello Chiavolino hoor je nu met Happy People. etc., everything is a form of biological game. Dancing. Sunshine, sunshine. your Saturday night party destination. That's my man throwing down. You've got it locked to the night walk with Mario Zanfort. Are you ready? On CFM. CFM. CFM. Zandvoort. party vibes across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. More music, let's talk. Nightwalk Main Stage. van Shane D met Soul Shaking. Ook een oude gouden klassieker in een nieuw jasje gestoken. Een beetje een dance, eh, dance classic plaatje in een nieuw jasje. Daarvoor horen we Oliver Knight en eh, Angelala met Your Sunshine. En zo worden het even tijd voor eh, de feestjes op deze zaterdagavond 9 november. En zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur duurt tot uh, eh, 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website escape.nl. En de line-up en eh, de, de, de main act is eigenlijk een beetje in handen voor onze eigen zandvoerster Raimundo. Voor ons beter bekend als eh, Raymond Teunissen. Raimundo heeft vanavond meegenomen Fuck D, NOC, MC Heights en Sexy Mr. S is aanwezig. Vanavond dus in de Escape Bakery Special Brainwash. En als we doorlopen komen we bij Club Air. En daar is vanavond de Throwback. Begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. In Club Air Throwback. En dat is R&B en hiphop. En voor meer informatie dus eh, afgekorte letters thrwbck.nl. Of gewoon even kijken op r.nl. En als je dan wat hebt met uh, hiphop en R&B... dan ben je zeker welkom in de Melkweg vanavond. En is vanavond een week feestje Encore. En dat begint zoals altijd rond de klok van middernacht... uur tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg. Wekelijks feestje Encore. Dat is natuurlijk de home of hiphop en R&B. En voor meer informatie aan elkaar geschreven... encoreamsterdam.nl of check gewoon even melkweg.nl. Met onder andere de Resident Dat's A Wax Friend, May, Join Prime en Lee Mills. En het is allemaal hosted by Nana. En tot zover een korte party-update door met muziek, want daarom zit je aan je radio gekluisterd. Onderweg een gouden oude klassieker, Can You Dig It? Maar eerst hier hoor je Nari met Single Lady, oftewel Beyoncé, in een, uh, een put your hands up, up, up, in the club, club, just pop up, up, doing my own thing. You decided to dip him, now you want to trip with another brother, no his feet. I'm up on him, him, on his feet, yeah, him, and he Are you ready? Saturday night, your dance night on ZFM. met Sunshine People. Ook een, eh, plaat die eh, ja, lang geleden, misschien nog wel voor jouw tijd, een uh, grote hit was. En eh, daar hebben ze weer een nieuwe versie van gemaakt, Sunshine People. En zo werd het even tijd voor een Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair in de clubs, op de streams, op de radio en natuurlijk op de indoor festivals. Deze week op 10, Sam Jacobs en Tagman met Blueberries. Op 9, Pledge uit Groot-Brittannië met Playhouse. Op 8, Luc van Dijk en Colter met Good For You. Op 7 Another en uh, Curtis Wells met uh, eh, 24 Turn It Up. Op 6 Prospa en Ra met The Rhythm. Op 5 Marlon Hofstad en Fisher en DJ uh, eh, Daddy Trance met It's That Time. Op 4 nog steeds Paul Show met Pick Up The Phone samen met Nate Dawken, Ex nummer 1 plaatje. Op 3 deze week Prank met Heat. 2, ook Porsche. Dan hebben we ook een ex nummer 1 plaatje. Te Cool to Be Careless. En deze week nog steeds op 1. Alweer uh, pak een beet 8 weken op 1 in de Nightwalk 10. Nick Fazzulli en Robert Cartoes met Set Me Free. Nou, die heb je ook zo vaak gehoord. Ik heb andere muziek voor je. Wat dacht je van Mr. Martin? En Alberto uh, eh, Bermieo met Habanero. Beetje tropische klank op de radio. Want ja, het is buiten best wel koud, hè? En het wordt kouder en kouder. Toch een beetje terugblik op... Eh, die mooie zomerse temperaturen die we in de zomer gehad hebben. En hopen dat het snel weer eh, zomer wordt. Luister maar. Nightwalk main stage. music, world renowned DJs in the mix, and a 411 on where the party's at. Only on CFM right now. Right now on your favorite radio show, The Nightwalk Main Stage. dat was eh, muziek van uh, Paco Canisa met de eh, Waiting for You.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 Maar eerst ga je luisteren Alex Preston met Magnetic. Magnetic moet ik zeggen, magnetisch mag ook hè. Dus eh, ik zou zeggen tot zometeen na de break. dancing step. Supersonic, liquid, pop, pop, goes right through my throat, contagious, modern supersonic, Click, click, bop, bop, those by those by those by those by one, two, step.